Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ruim zeven maanden na de verkiezingen is in België een federaal regeerakkoord gesloten. De vijf onderhandelende partijen werden het vanavond eens over het belangrijkste struikelblok, de supernota, over belastingen, arbeidsmarkt en pensioenen. Aan het begin van de avond was het onzeker of formateur De Wever de deadline wel zou halen. Een afspraak met koning Filip ging niet door. Uren later kon De Wever alsnog naar het paleis. De autoriteit persoonsgegevens roept mensen op om voorzichtig te zijn met de nieuwe Chinese AI-app DeepSeek. De toezichthouder heeft ernstige zorgen over het privacybeleid van DeepSeek. Gebruikers moeten zich er ook van bewust zijn dat ze gegevens van anderen doorgeven, zegt de autoriteit. Grondstoffenbedrijf Trafigura is in Zwitserland veroordeeld voor omkoping. Volgens de rechter betaalt het bedrijf 5 miljoen euro steekpenningen... aan een hoge functionaris van het staatsoliebedrijf van Angola. Trafigura moet 140 miljoen euro aan boetes en compensatie betalen. In Naaldwijk zijn enkele mensen onwel geworden door een actie van Extinction Rebellion. Actievoerders gooiden een stinkende stof naar binnen bij een winkel van H&M. De actie was gericht tegen kleding die volgens de actievoerders niet duurzaam is geproduceerd. Twee actievoerders zijn opgepakt. Journalist Frank Heijnen is winnaar geworden van het 25e seizoen van de kennisquiz De Slimste Mens. In de eindstrijd nam Heijnen het op tegen oud-politicus Klaas Dijkhoff en cabaretier Lisa Loep. Dat was de allerlaatste aflevering met Philip Freeriks en Maarten van Rossum. De Slimste Mens is al jarenlang een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. NAC Breda tegen Heracles Almelo eindigde in 1-1. En het weer vanavond en vannacht droog. Op veel plaatsen nachtvorst.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 I'm waiting for the week to be through. Saturday's the only day I wake up thinking about. Cause any other day is just another day, no doubt. Cause every time I'm thinking about you, thoughts go through my mind. And everybody's working for the weekend.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 Ik neem je mee, Ey, hey, hey, Ik neem je mee, Ik neem je mee, hey, Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb beside her share. she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. set them free. That's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know Why does she pretend? the music that we choose. It's the music that we choose. it's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose. The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. monkey in the jungle Watching a fake betrayal Caught up in the conflict between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that we choose Keep on our groove on It's the music that we choose It's the music that we choose It's the music that we choose Get the cool, get the cool to shine.